Citydijkers met het NOS Journaal. In Aarde is een wedstrijd in het amateurvoetbal uitgelopen op een vechtpartij. Twee voetballers van het bezoekende elftal uit Blaricum raakten daarbij gewond. Na de wedstrijd werd een van hen in de dugout door zes tot zeven personen belaagd en mishandeld. Hij werd vol in de borst getrapt en meerdere keren geschopt en geslagen. Het andere slachtoffer werd ook tegen de grond geslagen en getrapt. Ze hebben allebei aangifte gedaan. Een man uit Hilversum is vanwege de vechtpartij aangehouden. Een kardinaal in Frankrijk wordt niet vervolgd voor seksueel misbruik van een meisje van 13. De Franse justitie stopt met het onderzoek omdat de zaak is verjaard. De voormalige aartsbisschop van Bordeaux bekende het misbruik eind vorig jaar. Hij zou haar 35 jaar geleden hebben gekust en omhelst. Volgens het slachtoffer had de geestelijke haar drie jaar lang aangerand. Er loopt nog wel een onderzoek naar de kardinaal door het Vaticaan... dat hem nog kan straffen met sancties. Een dag na een ongeval op de A58 in Zeeland... weet de politie wie de veroorzaker was. Een bestelbus ramde daar gisteren drie auto's en twee mensen raakten gewond. Omdat toen niet duidelijk was wie er achter het stuur van de bestelbus had gezeten... hield de politie alle zes inzittenden aan... Nu is duidelijk dat het gaat om een man van 22 uit Den Haag. Zijn rijbewijs is ingenomen. En in de eredivisie heeft FC Groningen na 11 wedstrijden zonder overwinning weer eens een duel gewonnen. In Groningen werd concurrent in de strijd tegen degradatie Excelsior met 3-0 verslagen. Verder nam RKC Waalwijk het op tegen Heerenveen. De Vriezen verloren thuis met 1-4. AZ staat momenteel met 2-1 voor op Cambuur... En NEC is ook nog bezig tegen Volendam. Daar staat de stand bij rust nog op 0-0. Het weer helder en droog en het koelt af naar temperaturen rond of net onder het vriespunt.